Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is een oplossing voor de grote wereldwijde storing. Dat zegt de baas van het cybersecuritybedrijf CrowdStrike, waar het probleem vandaan komt. En het begon allemaal door een vrij simpele update. Maar daar zat een foutje in, vertelt mijn tech-collega Nando Kastelein. Dat foutje leidde ertoe dat een, eh, die, die systemen dat blauwe scherm gaven en het niet meer werkt. Ehm, en je moet je bedenken, het gaat om software die heel diep in het computersysteem zit. En dat moet omdat het het systeem beveiligt. Het zit in de kern van het systeem. Maar dat betekent ook dat als daar een fout in sluipt... dat dat het hele systeem raakt zoals dat nu het geval is. Ja, foutje met grote gevolgen dus. Want wereldwijd hebben luchthavens ziekenhuizen, televisiezenders en ook supermarkten er last van. En dat er nu een oplossing is, betekent nog niet dat alle problemen voorbij zijn. Op Schiphol worden nog steeds vluchten geschrapt en wordt bagage nu handmatig ingecheckt. KLM roept passagiers op om niet meer te komen als hun vlucht erg vertraagd of gecanceld is. Want de rijen zijn nu al superlang. De Nederlandse ambassadeur in Jordanië is op het matje geroepen vanwege een bericht op X van Geert Wilders. De PVV-leider schrijft daar dat Jordanië de enige echte Palestijnse staat is. En daarmee wekt hij de suggestie dat alle Palestijnen naar Jordanië zouden moeten gaan. En in een reactie noemt Jordanië Wilders een racist met opruiende uitspraken. Jara van Kerkhof is officieel gestopt met shorttracken. Ze won in 2018 als eerste Nederlandse shorttrackster ooit een Olympische medaille. En heeft daarna medailles in alle kleuren gewonnen. Van Kerkhof is 34 en werkt inmiddels als onderzoekster in het Sophia Kinderziekenhuis. Ja, en dit, ik verwacht wel dat de koning nou, op zijn minst een hand, handkus geeft. Bij koningin Maxima zijn ze erg enthousiast over de tompoezen. Ik zag ook dat de koningin ook een traantje weg moest sprinken. En ze vonden het denk ik wel heel leuk. Ja, deze sfeer gaan we volgend jaar in Doetinchem zien. Want daar viert koning Willem-Alexander dan zijn verjaardag. En dat doet hij trouwens niet op zijn verjaardag. Want die valt in 2025 op een zondag. En dus wordt Koningsdag een dagje vervroegd. Naar zaterdag 26 april. Het weer dan nog een warme dag vandaag, een graad of 30. Maar er is ook veel bewolking. En in het midden van het land is er zelfs kans op regen. Vanavond klaart het op en is er meer zon. Morgen wordt het warmer en gaan we de zon wat vaker zien. Maximaal 32 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Herenveen staat bij de eh, afsluitdijk 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 247 Amsterdam-Hoorn, 5 minuten vertraging bij Broek in Waterland.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 In there, baby. We'll make love tonight. mm Don't be afraid. That'll make it alright. Mm. I know just how you feel. Gonna hold you tight, but we've almost got it made. Now that we've caressed, a kiss so warm and tender.